Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee straaljagers in Frankrijk zijn twee piloten om het leven gekomen. Volgens Franse media ging het om een piloot in opleiding en een instructeur die samen in één vliegtuig zaten. De piloot van, het van de andere straaljager kon voor de crash zijn schietstoel gebruiken om het vliegtuig uit te komen. Hij raakte gewond, maar overleefde het wel. Het is nog onduidelijk waardoor de Rafale gevechtsvliegtuigen in de lucht tegen elkaar botsten. De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump heeft gisteren gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Ze zouden het onder meer hebben gehad over een staakt het vuren in Gaza, meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios. Vandaag zijn er onderhandelingen gepland over vrijlating van Israëlische gijzelaars door Hamas in ruil voor een staakt het vuren. Trump zou Netanyahu hebben aangemoedigd om in te stemmen met het voorstel. In Moskou is een Amerikaan opgepakt voor het aanvallen van een agent, melden Russische staatsmedia. De man zou hebben geprobeerd in te checken bij een hotel, maar had niet benodigde papieren bij zich. Omdat hij agressief zou hebben gedaan, werd de politie gebeld. Op het politiebureau zou de man een agent op haar arm hebben geslagen en geduwd. De man zit in voorarrest. Als het tot een rechtszaak komt, kan hij tot vijf jaar cel krijgen. Het bericht van de Russische staatsmedia is niet onafhankelijk te verifiëren. De politie heeft een automobilist aangehouden die zou zijn doorgereden... nadat hij zondag op een zebrapad in Maasluis zijn meisje had aangereden. Een 13-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De verdachte werd dinsdagavond aangehouden in Schravenzande. Het is een man van 53 uit Maasluis. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af naar graad of 15. Lokaal kan er mist of nevel voorkomen.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 This is for all. telephone off the line. magic in the air. The club is always jumping, and everybody's there. A mood of expectation, we dance under the stars. The bells will strike at midnight of Alcazar. So if you want my number, my six champagne.